heeft weer gedronken. Miauw, miauw, miauw. De poes is weer beschonken. Miauw, miauw, miauw. De poes is weer zat. zij weet u dat. Sinds ik hier agent ben, heb ik nooit zo'n kat gehad.